Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Komende maandag wordt in Berlijn een Oekraïne-top gehouden... waarbij Europese leiders, de top van de NAVO en de EU... en de Oekraïense president Zelensky aanwezig zullen zijn. Dat heeft de Duitse regering bekendgemaakt. Namens Nederland is demissionair premier Schoof bij. Of de Amerikanen ook aanschuiven is nog niet duidelijk. Volgens bondskanselier Merz hangt het af van de onderhandelingen dit weekend... De VS, Oekraïne en andere Europese landen onderhandelen over een gezamenlijk plan... voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. De rechter staat toch toe dat er zondag wordt gedemonstreerd bij het Concertgebouw in Amsterdam. Pro-Palestijnse betogers willen demonstreren tegen de komst van een Israëlische zanger... omdat hij ook optreedt bij plechtigheden van het Israëlische leger. Burgemeester Halsema verbood het protest en daarop spannen de activisten een kort geding aan. Twee jongens die zwaar illegaal vuurwerk verkochten... zijn veroordeeld tot taakstraffen van 200 en 300 uur. Ze werden in mei aangehouden tijdens een actieweek van de politie Den Haag. De twee dachten via Telegram aan een klant te verkopen, maar het bleken agenten te zijn. Ze verkochten onder meer cobra's. Er zijn 750 stuks van het illegale vuurwerk in beslag genomen. De Britse koning Charles zegt dat zijn artsen zijn behandeling voor kanker kunnen terugschroeven omdat de behandeling goed aanslaat. De ziekte werd begin dit jaar bij de Britse koning ontdekt. Hij zegt dat hij er dankzij de vroege diagnose nu zo goed op vooruit gaat. En de Nederlandse handbalsters zijn er niet in geslaagd om voor de derde keer de finale van het WK te halen. In Ahoy moesten ze daarvoor Noorwegen verslaan, maar de wedstrijd eindigde in verlies.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 ZFM. Met het nieuws van 1 uur.